Jelle Seubring met het NOS Journaal. Schrijfster Marga Minko is overleden. Ze is voor altijd verbonden met haar debuut Het Bittere Kruid... dat in 1957 verscheen. Daarin beschrijft ze hoe zelfs enige van haar Joodse familie de oorlog overleefde. Het boek stond bij generaties Nederlandse scholieren op de literatuurlijst. Minko kreeg in 2019 de PC Hoofdprijs voor haar hele oeuvre. Marga Minko is 103 jaar geworden. De Amsterdamse politie vermoedt dat de geaardheid van drag queen Envy Peru... meespeelde bij de mishandeling afgelopen dinsdag in een bus. De 34-jarige Boris Itzkovic Escobar, zijn echte naam... is bekend van tv-programma's zoals Drag Race Holland en Make Up Your Mind. Hij werd door vier jongens die tegenover hem zaten uitgescholden en beledigd. Hij was toen niet in drag, meldt NH Nieuws. Zij dus werd fysiek mishandeld en bedreigd met een metalen voorwerp. Later werd hij door de jongens achtervolgd en tegen de grond gewerkt... Ze vertrokken en zijn nog niet gevonden. De politie vraagt getuigen om zich te melden. Het is nog onduidelijk of Oekraïne door kan gaan met het verschepen van graan over de Zwarte Zee. De graandeal tussen Oekraïne en Rusland verloopt volgende week... en er zijn nog geen nieuwe onderhandelingen geweest. De Turkse president Erdogan zei gisteren dat Rusland de deal wilde verlengen... maar het Kremlin spreekt dat nu tegen. Nederlandse acteurs hebben te maken met dezelfde problemen als in Hollywood... Daar staken acteurs omdat ze het niet eens konden worden met de grote studio's... over de verdeling van de inkomsten van streamingsdiensten. Ook Nederlandse acteurs krijgen niet extra betaald als ze in een serie of film spelen... die bijvoorbeeld op Netflix of Videoland komt.